Volgens de Wageningen Universiteit en het CBS halveerden het inkomen van veel melkveehouders. Biggenhouders leden zelfs verlies sommige tuinders boerden juist goed door de droge zomer. Zo was het een goed jaar voor komkommerkwekers. Nieuwe automodellen moeten in 2030 37,5% minder CO2 uitstoten dan in 2021. Dat hebben onderhandelaars van de EU-lidstaten en het Europees Parlement afgesproken. Het parlement wilde eigenlijk 40%, maar dat zag onder meer Duitsland als land met de grootste auto-industrie niet zitten. De komende jaren wonen steeds meer mensen alleen. Over 12 jaar zijn het er 3,5 miljoen, 400.000 meer dan nu. En volgens het CBS is de oorzaak de vergrijzing. Vooral oude vrouwen wonen op zichzelf. En verder verwacht het CBS dat in 2029 de grens van 18 miljoen inwoners wordt bereikt. En bijna een kwart is dan 65 jaar of ouder. En de Nederlandse oorlogsfilm Bankier van het Verzet... is niet meer in de race voor een Oscar. De film staat niet op de shortlist met tien kandidaten... voor beste niet-Engelstalige film. Ook de Belgisch-Nederlandse productie Girl staat niet op de lijst. verder ontbreken ook twee Nederlandse producties op de shortlist... voor korte animatiefilms. Emily van Marlies van der Wel en A Double Life van Job, Joris en Marieke. De drie waren in 2015 wel genomineerd, maar vielen toen buiten de prijzen. Het weer nog lokaal is een nevel of een mistbank. In de loop van de dag breekt vanuit het zuidoosten de zon vaker door. Het blijft droog bij een graad of 7. Komende nacht regent het enige tijd en ook de rest van de week. En in het weekend blijft het wisselvallig. Met 6 tot 9 graden is het bovendien vrij zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu nu de nacht.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 Busy. Piep, piep, piep, piep. Ik mis je. Je weet ik heb je nummer sinds gisteren. Je denkt dat ik je play, maar je vergist Oh, mami, komt wel goed, die bakka, oeh, oeh, oeh. Mi corazon is niet gezond, schat je gaat don, don, doen.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 I can free up you now. Just follow me with both hands. I can make the rain dance. far to fade away. Now I wanna feel your love, feel your love. Like the pulse that's in my veins. Like a healer looking down on believers in a crowd.